Marjette Krol met het NOS Journaal. 7% van de gemeenteraadsleden overweegt te stoppen vanwege bedreigingen. En 12% twijfelt of ze zich ook voor een volgende periode beschikbaar stellen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging voor Raadsleden. De laatste maanden is er veel commotie over opvang van asielzoekers... en dat leidt geregeld tot bedreigingen. Verreweg de meeste raadsleden zeggen zich daardoor niet van de wijs te laten brengen. Elf asielzoekers die in de opvang in Alfa aan de Rijn werden gepest vanwege hun seksuele voorkeur hebben vannacht in Rotterdam geslapen. Ze wonen nu in een Rotterdams zorgcentrum voor ouderen. Een van de vluchtelingen deed een zelfmoordpoging na aanhoudende intimidatie in Alphen. De elf komen uit Syrië, Irak en Iran. De opvang wordt betaald door een groep sympathisanten. Er is een principeakkoord over een cao in de grootmetaal. Na negen maanden actie voeren en onderhandelen krijgen de circa 140.000 medewerkers meer zeggenschap over hun werktijden en 5,9% meer loon over de komende drie jaar. De CNV-bond zegt dat het pakket maatregelen met een gerust hart wordt voorgelegd aan de leden. De VS, Japan en Zuid-Korea gaan informatie uitwisselen over Noord-Korea. Ze gaan meer samenwerken om de bedreiging door Noord-Korea het hoofd te bieden. Dat is bekendgemaakt vlak nadat de Amerikaanse Senaat unaniem had ingestemd met hardere sancties tegen Noord-Korea vanwege het atoomprogramma. Het Huis van Afgevaardigden was al akkoord. De VS, Japan en Zuid-Korea verdenken Noord-Korea van het ontwikkelen van kernwapens. Er is vooral positief gereageerd op het optreden van premier Rutte... tijdens het eerste Nederlandse Correspondence Dinner gisteravond. Bijna twintig minuten lang nam de premier daar zijn collega's, de pers en zichzelf op de hak. Velen vonden dat hij dat boven verwachting goed deed. Rutte heeft al laten weten dat het evenement voor herhaling vatbaar is. Het weer, eerst nog koud, 1 à 2 graden boven nul, later op de dag geregeld zon, maar ook kans op een bui en de temperatuur loopt op tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 4 kilometer en op de A6 richting Muiden bij Knoopend Muidenberg 11 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging en op de N247 Horen richting Amsterdam bij Broek in Waterland 2 kilometer.